Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment begint in Moskou een hele belangrijke dag. Ze herdenken daar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit keer is het spannend. Gaat Poetin ook iets zeggen over Oekraïne? Als hij voor het eerst officieel een oorlog noemt... kunnen meer Russen naar het front worden gestuurd. Maar die kans is niet heel groot, denkt onze correspondent. Poetin zegt keer op keer dat hij hartstikke tevreden is... over hoe het nu gaat in Oekraïne. En als Poetin nu in één keer zou zeggen van... ja, we moeten extra eh, mankracht inzetten... dan zou dat eh, betekenen dat Poetin toegeeft dat alles niet volgens plan verloopt. En dat lijkt in het licht van de algehele berichtgeving niet zo heel waarschijnlijk. Maar dat is logisch geredeneerd. En we weten ook dat eh, de logica niet altijd werkt. Naast de toespraak wordt er ook een grote militaire parade gehouden. Door de stad rijden dan tanks en raketsystemen en lopen duizenden militairen. Pakketbezorgers hebben het de afgelopen tijd wat rustiger gehad. Door de stijgende prijzen en de oorlog in Oekraïne werd er minder online besteld en dus ook minder bezorgd. Afgelopen kwartaal leverde PostNL 87 miljoen dozen af. Een jaar eerder waren dat er nog 108 miljoen. In dat coronajaar werd er wel extreem veel besteld en verstuurd. En vanaf morgen telt de Tweede Kamer 20 partijen. Na drie maanden keert ex-Volt-Kamerlid Nilufer Gundogan terug in de Kamer. Ze gaat zelfstandig verder, zegt ze in de Telegraaf. Na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag ontstond er flinke ruzie tussen haar en de voltleiding. Er loopt nog een rechtszaak. En kleine oogjes en stramme spieren voor Mario uit Vught. Hij heeft een flinke marathon in de benen, een duur record biljarten. Afgelopen weekend heeft hij 44 uur non-stop gespeeld. Een uur langer dan het oude plaatselijke record van Vught. Terwijl de voorbereiding van Mario eigenlijk helemaal niet optimaal was. Nou, ik heb het ook al een keer 40 uur gedaan. Terwijl ik een heel schema met uh, eh, 15.000 stappen maken en eh, drie maanden geen alcohol drinken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat is dit jaar niet gelukt. <laughs> Nee, <laughs> dat is dit jaar niet gelukt. Nou ja, voor de rest eh, de voorbereidingen, eh, ja, eh, af en toe een keer biljarten. Met die recordpoging heeft hij geld opgehaald voor het goede doel. Het weer nog. Het is nu nog best een beetje frisjes. Het wordt wel weer een flink zonnige dag vandaag. Vanmiddag zijn er wat dunne wolkjes. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Files met flinke vertraging staan er op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam-Sloten, 7 kilometer. Dan op de A27 Almere richting Utrecht... tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 12 kilometer... met zo'n 20 minuten oponthoud.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 Lost in a dream step down from your bully machine? Can we all back it up? Can we all? circle till tomorrow. Zandvoort. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. i have given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone say van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en weer.